Dat is op dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. Ben jij klaar om alles uit je leven te halen? Pak dan nu je kans. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Goeiedag, het is precies 12 uur. Het Kim Music Nieuws krijg je van Casper Kooi. Goeiedag. De Deense premier Frederiksen wil dat president Trump stopt met het dreigen om Groenland in te lijven. Volgens hem slaat het nergens op en is het niet te koop. De spanningen lopen op nadat er een kaart van Groenland is gedeeld in de kleuren van de Amerikaanse vlag. Trump wil Groenland om de strategische ligging en de grondstoffen. Passagiers op Schiphol hebben ruim 7 uur vastgezeten in een toestel van British Airways naar Londen. Het vliegtuig zou om kwart voor twee vertrekken, maar bleef de hele middag aan de grond. En pas om 9 uur vanavond werd de vlucht officieel geannuleerd en mochten de mensen het toestel weer uit, meldt NH Nieuws. Waarom de vlucht niet doorging is niet duidelijk, mogelijk door sneeuw. De brandweercommandant in Rijnsburg, die verdacht wordt van brandstichting, is op non-actief gesteld. Dat laat de veiligheidsregio weten aan Omroep West. Die meldde eerder dat buurtbewoners de brandweerman hadden betrapt toen hij bij een schuur bezig was. Ze hadden er ook filmpjes van gemaakt. En in een supermarkt in Amsterdam-West is een man opgepakt... die volgens AT5 mogelijk een vuurwapen bij zich had. Hij zat er ruim anderhalf uur. Het arrestatieteam vond hem in het magazijn. Waarom hij daar zat is niet duidelijk. Personeel en klanten konden eerder de zaak al snel verlaten. Dan nog het weer van Weer Online. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Eerst enkel in het noorden sneeuw, maar later vannacht op meer plekken. En er wordt gewaarschuwd voor gladheid.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 Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik onderweg ben naar huis vanuit mijn werk. Waarom ik nog wakker ben? We zijn nog gewoon gezellig een rondje aan het zout strooien. De Q-nacht met Kane Slobbe. Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 5 januari 2026. Het is 8 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je nog wakker bent. Ja, misschien ben je nog wel wakker omdat je een bloedstollend spel aan het spelen bent... dat ik ook heb gespeeld onderweg naar mijn werk vandaag. Namelijk het spel Hoe kom ik zonder schade op mijn bestemming? <laughs> ja, want allemachtig, lieve mensen, wat is het spekglad op de wegen. Ik kan het maar gezegd hebben, uh, rij voorzichtig... Hou afstand van de auto voor je en wees vooral niet roekeloos in de bochten. Ik zie dat... Eh, eh, even kijken hoor. Wout en Daisy in de Q-Music app sturen dat ze vanaf Schiphol na een geannuleerde vlucht op vrijdag... en vandaag nog dik vijf uur vertraging op weg zijn naar Friesland... En over dik zes uur gaat de wekker weer en dan mogen we weer aan het werk. Nou, sterkte daarmee nog even Wout en Daisy. Ik hoop dat jullie wel eh, veilig en rustig aankomen. Wat een hel dit weekend. Maar goed, um... <laughs> ja, dit is al een en ander narigheid, jongens. Ik heb zelf dus ook gehad dat ik vandaag eh, echt eh, nou, bijna weggleed op de rotonde. Mijn stuur ging naar links, mijn auto ging naar rechts. Mijn hart zat in mijn keel, jongen. Eh, maar goddank is het uiteindelijk allemaal wel goed gekomen... en ben ik hier veilig aangekomen. En ik wens jou niets minder dan dat. Kijken of we de boel misschien eh, wat kunnen afkoelen met hete hits. set, hoor je nou Ray? Dit is Where is my husband in de Q-nacht. salvation. Your husband is coming. met Rockstead en It Must Have Been Love. Ik krijg een berichtje binnen via de Q-Music app van Monique. Die stuurt Hoi Kane. Ik hoorde je gisteren artiesten tippen die we dit jaar in de gaten moeten houden... maar ik heb de namen niet kunnen opslaan. Zou je me nog eens kunnen vertellen hoe ze heten? Nou Monique, dat ga ik doen. Ik heb gisteren inderdaad artiesten genoemd eh, die nu nog onbekend zijn... maar dit jaar waarschijnlijk gaan doorbreken. Zo nog, eh, ik zoek nog even wat muziek van ze op. Vertel ik je wie het zijn? Naast Sam Veld met Hey Sun. music. Q sounds better with you. sun. I wanna show you how the world is big and beautiful.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 Yeah. And if I could. I grew up to be just like you. Yeah. I see it all, I'm sure, but do I know what's right? Thought I knew, but it turns out the other way. I but I I have to learn, have to try, have to trust. try like Krasip, bij Q music, I would stay. Shabuzi en Miles Smith, Blink Twice hoor je zo. Eerst wil ik nog even antwoord geven op de vraag van Monique in de Q-Music app namelijk hoikeen. Kane. Ik hoorde je gisteren artiesten tippen die we dit jaar in de gaten moeten houden. Maar ik heb de namen niet kunnen opslaan. Zou je me nog eens kunnen vertellen hoe ze heten? Nou, toen dacht ik, ik kan natuurlijk even een berichtje terugsturen. Maar misschien is het wel leuk om het eh, ook even met jou te delen hier op de radio. of misschien dat je nu ook wel fan wordt van een artiest... waarvan de kans groot is dat ze dit jaar gaan doorbreken. Ja, ik ben eh, wat internationale artikels afgegaan. En die zweren vooral allemaal bij één naam die dit jaar gaat doorbreken. Dat is Sky Newman. Een Britse zangeres van 22 eh, die een beetje klinkt als een soort mix tussen... Eh, ja, ik vind het een beetje mix tussen Lola Young en Tones and I. En dat klinkt dan zo. Fuck you and your nou, snap je een beetje wat ik bedoel? toch? Sky Newman is haar naam. Ehm, dan heb ik nog een artiest van Nederlandse bodem. Is een man waar ik zelf ook al een tijdje fan van ben. Lenny Monsou. Vorig jaar was hij ook als de gast bij eh, Stefans Pianobar. En ik denk dat we echt nog veel van hem gaan horen. Hij timmert al een tijdje aan de weg en hij speelt ook op steeds grotere festivals. Laatst zelfs in eh, de, het voorprogramma van Bluff stond hij. Ja, ik vind zelf Telefoon echt een waanzinnig nummer van Lenny Monsou. Die klinkt zo... waanzinnige vibe heeft dit nummer. Lenny Monsoe, onthoud die naam. Eh, en de laatste opvallende naam die ik online ook nog veel tegenkwam... in de Wants to Watch lijsten, dat is Absolutely. En Absolutely, dat is eh, haar echte naam, is de zus van Ray... Die je kent van eh, onder andere Where is My Husband, van Escapism en dergelijke. Nou, blijkbaar zit het talent daar in de familie. Is het niet alleen aan Ray gegund, maar ook aan Absolutely. Die heeft bijvoorbeeld dit nummer op haar naam staan, I Just Don't Know You Yet. veel verbazen als dit ook echt nog een hit wordt dit jaar. Dus hier komen ze nog één keer. Sky Newman, Lenny Monsoon en Absolutely. Ik heb het hierbij gedropt. Je kan er nu nog fan van zijn voordat het mainstream is. Want 2026, dat kan zomaar eens het jaar worden voor deze namen. Wat 2025 werd voor deze vrouw. Dit is Olivia Dean. time afraid Love Again by Q. We gaan eh, het gezongen woord spelen. Ik heb weer drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie die liedjes voorbij komt. Mijn vraag aan jou is of jij dat gezongen woord weet te vinden. En ik verklap je daarbij alvast dat het woord dat we zoeken begint met de letter W. De W van water bijvoorbeeld. Als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter W... in alle drie de komende liedjes voorkomt... stuur je antwoord dan in via de Q-Music app. Maak je kans op een Q-Music prijzenpakket.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 Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Danielle van Manen die stuurt Wham. Is dat het woord? Nee, Wham is hem niet. Je hebt hem net wel kunnen horen in eh, Damiano David met The First Time... en dus Avicii met Hey Brother. Maar als je hem nog niet denkt te hebben... heb ik nog één laatste track voor je om het te controleren. En wat voor één. Save the best for last, zeggen ze altijd, hè? Dit is Adele met Hometown Glory. Oh, <laughs> gaat het volume toch weer uit zichzelf omhoog. Succes! same way as I did. missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear?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 in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is jouw de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Nou, er komt echt een hele hoop respons binnen in de Q-app. Sander die gokt nog op eh, Wonder. Wonder is het niet. Robert zegt nog Way. Nee. Amber denkt We. Water zie ik ook nog voorbij komen. Is ook allemaal niet. Maar Jurre, goeienacht. Hallo. Jij bent een van de mensen die eh, erg ingezind was in een bepaald antwoord. Ik ben even benieuwd, Jurre. Ehm, hoe speel jij dit spel? Heb je dit op gehoor gedaan? Heb je dingen opgezocht? Nee, ik heb gewoon de eerste twee liedjes voor en ik hoorde twee keer het woord world, dus ja. Dus jij dacht, dan moet dat het wel zijn? Ja. Heb ik nog één vraag, Jurre. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord? Nee, nog niet. Nee, dat is eh, het gezongen woord dient wel gezongen te worden. Pas dan blijkt of het goed of fout is. Dus eh, ja, je moet het eigenlijk even zingen, het antwoord. Eh, mijn vraag, Jure Brugma, 16 jaar uit het prachtige Meppel. Wat is volgens jou vannacht het gezongen woord? Het woord is world. hartstikke goed, jure! <laughs> Gefeliciteerd. Ik ga het Q-Music prijspakket naar je opsturen. hey, je bent 16, hè? Ben je nog wel laat wakker, joh? Ja, dat klopt. Ja, <laughs> oké. Dus je hebt vakantie, of niet? Ja, nou ja. Ik heb morgen ook nog uh, een dagje vrij, dus dat is mooi. Wat lekker, man. En wat, Wat je zei net tegen mij aan de telefoon dat je eh, momenteel een 5 VWO zit, hè? Ja. Nu heb ik zelf ook in 5 VWO gezeten. Dat is wel het eh, drukste schooljaar dat er is met alle projecten en eh, toetsen die erbij komen. In ieder geval bij mij was dat zo. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Ja, het is best wel wat. Maar eh, er zitten niet gekke deadlines aan te komen voor jou nu? Nee, ja, binnenkort één, maar dat is het ook wel. En hoe, hoe doe je het op school? Gaat het goed? Ben je rebels? Ja, ja, één tekortpunt, maar verder gaat het prima dus. Oh. Oh, nou, en dan heb je groot gelijk dat je gewoon lekker tot laat in de uurtjes eh, zit te gamen... en lekker radio zit te luisteren, Jurre. Hartstikke gelijk heb je. Ik ga het eh, Q-prijspakket naar je opsturen en geniet van je vrije dag nog even, Jurre. Ja, dank u wel. Hoi, hoi. hoi. from the street, but not enough to eat. Who am I? wel zijn beste. Zeg ik bij elk liedje dat ik van hem hoor. ik ben de dagen aan het aftellen tot 23 april. Dan komt eindelijk de lang verwachte film Michael uit over het leven van Michael Jackson. Nou ja, openingsdag zit ik op de eerste rij hoor. Dat kan ik je wel alvast vertellen hierbij. Je luistert naar Q-Music, ik ben Kane en dit is op het randje van 2025 nog een van mijn favoriete tracks van het afgelopen jaar geworden. Ik zou zeggen, slinger de volumeknop maar naar rechts... en laat je meenemen in de wereld van Tame Impala. Dit is Dracula in de Q-nacht.